Drie uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Een man die eerder is veroordeeld voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... wordt nu verdacht van betrokkenheid bij het neersteken van een advocaat in Zoetermeer. Tegen de 20-jarige Yassine D. is 12 jaar geëist. Tegen een andere verdachte eist het OM een celstraf van 10 jaar. De aanval was in 2017 op het kantoor van de advocaat. De vrouw raakte zwaar gewond. Het Openbaar Ministerie ziet de aanval als een poging tot moord. De vermoedelijke dader is nog spoorloos. In het zuiden en midden van China zijn door zware regenbuien en overstromingen zeker 61 mensen omgekomen. Meer dan 300.000 mensen moesten hun huis uit en miljoenen hectares landbouwgrond zijn onder water komen te staan, zeggen de autoriteiten. In de provincie Guangdong stortte een verkeersbrug in waardoor twee auto's in het water terechtkwamen. Een van de inzittenden werd gered, naar andere slachtoffers wordt nog gezocht. Ruim 20 arbeidsmigranten die werken bij een aspergiekweker in Zuidoost-Brabant... hebben te maken met grove misstanden, zegt de inspectie SZW. De medewerkers worden volgens de voormalige arbeidsinspectie onderbetaald... en moeten veel te lange werkdagen maken. Ze werken naar eigen zeggen zeven dagen per week en vaak 12 uur per dag. Voor het steken van een kilo asperges krijgen ze 55 eurocent... terwijl het verboden is om mensen op basis van stukloon te betalen. Curaçao krijgt extra tijd om de begroting op orde te brengen. Het leek erop dat het eiland een aanwijzing zou krijgen van de Rijksministerraad. Premier Ruggenaat vroeg in Den Haag om uitstel, onder meer omdat Curaçao veel last heeft van de crisis in Venezuela. Staatssecretaris Knop zegt dat de Rijksministerraad pas over drie weken de knoop doorhakt over ingrijpen bij de financiën van het eiland. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken een paar regen- en onweersbuien over het land...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 Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show.